Nieuws van 10 uur. Freddy van Tijn. De kans is groot dat Emmanuel Macron op 7 mei de Franse presidentsverkiezingen gaat winnen. De peilingen wijzen daar al weken op en de verwachting is dat de meeste verliezers van de eerste ronde vandaag hun kiezers zullen oproepen om op 7 mei op Macron te stemmen. De verslagen conservatieve kandidaat Fillon en de socialistische kandidaat Amon hebben dat al gedaan. Aan de eerste ronde deden elf kandidaten mee. Behalve Emmanuel Macron is ook Marine Le Pen door naar de tweede ronde. Volgens de eerste officiële prognose die bekend is gemaakt na het sluiten van de stembureaus... heeft Macron de eerste ronde gewonnen met 23,7 procent van de stemmen. Le Pen is geëindigd met 2 procent minder, 21,7 de prognoses zijn schattingen op basis van de keuze van ondervraagde kiezers bij het verlaten van een groot aantal stembureaus. De opkomst bij de verkiezingen is naar verwachting rond de 77 procent. Dat is iets lager dan vijf jaar geleden. De Duitse partij AFD heeft gekozen voor twee lijsttrekkers voor de Bondsdagverkiezingen in september. De rechtspopulistische partij koos vicepartijvoorzitter Alexander Gauland en Alice Weidel als nieuwe partijleiders. Een team van lijsttrekkers zou beide vleugels in de partij kunnen bedienen. Gauland zal partijleden van de extreemrechtse kant meer aanspreken. Weidel wordt gezien als gematigd rechts. Verwacht wordt dat de AFD onder het tweetal verder naar rechts opschuift. Afgelopen week heeft Vrouwke Petri, die een gematigde koers voorstond, zich teruggetrokken als partijleider. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. In de Tweede Wereldoorlog hielden de nazi's in Ravensbrück meer dan 150.000 mensen gevangen, vooral vrouwen en meisjes. Tienduizenden kwamen om door executies, honger of ziekte of als gevolg van medische experimenten. Het weer, vannacht in het noorden regen, behalve in het noorden begint morgen droog, maar al snel op steeds meer plaatsen regen. In het zuiden tot de avond droog, het 10 tot 15 graden. Dit was het NO. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1225 uur 2 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje New Age muziek hier op je eigen lokale radio CFM Zandvoort. We beginnen met modern piano van Gina Lenné. Red Diamonds, zo heet haar nieuwe album. En eens even kijken A Thousand Days Without You. Dat is uh, track 1 van dit album. Nou, we zijn reuze benieuwd. We gaan uh, eens lekker ervoor zitten. Ik wens je heel veel luisterplezier.